Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Van Zuid-Holland hebben problemen met de onderlinge communicatie. De systemen P2000 en C2000 functioneren niet goed door storing bij KPN. Dat betekent dat onder andere portofoons niet goed werken. De hulpdiensten gebruiken daarom nu mobiele telefoons om contact met elkaar te onderhouden. Amerikanen hebben massaal gereageerd op de oproep van president Obama om de politiek aan te spreken op de padstelling rond de staatsschuld. Het Huis van Afgevaardigden werd plat gebeld. De piek lag op 40.000 telefoontjes per uur. Verschillende websites van parlementsleden, waaronder die van de republikeinse leider John Boehner, gingen plat door de vele reacties. De meeste mensen vroegen de politici om snel tot een akkoord te komen over de staatsschuld. Gisteren riep president Obama Amerikanen op om in actie te komen. Het lukte democraten en de republikeinen niet om samen een oplossing te vinden voor de hoge staatsschuld. Amerika dreigt daardoor binnenkort zijn rekeningen niet meer te kunnen betalen. De Noorse politie heeft explosieven tot ontploffing gebracht op de boerderij van terrorist Anders Breivik. Die had ze daar achtergelaten. De Noorse explosieve opruimingsdienst vond het verstandiger om ze niet te verplaatsen en de explosieven ter plekke gecontroleerd af te laten gaan. De politie wil niet zeggen of het om kant-en-klare bommen ging. Op de boerderij in het dorp Asta maakte Breivik de bom die hij vrijdag liet exploderen in het regeringscentrum in Oslo. Een rechter in Mexico heeft een 14-jarige huurmoordenaar veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Dat is de maximale straf die hij kon krijgen. De jongen heeft zeker vier mensen omgebracht. Hij zegt dat hij werd gedwongen door drugshandelaren. Hij zou op zijn elfde zijn ontvoerd door het South Pacific drugskartel. Het weer, veel wolkenvelden, maar in het noorden ook opklaringen en een enkele mistbank.